Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. China overweegt militaire steun te geven aan Rusland. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. In een interview op de Amerikaanse tv zegt de minister dat hij China heeft gewaarschuwd dat het leveren van wapens aan Rusland ernstige gevolgen zal hebben. The concern that we have now eh, is based on information we have that they're considering providing lethal support. And we've made very clear to them that that would cause a serious problem for us and in our relationship lethal support. What would that entail? What, what, do you think of? There's a whole gamut of things that, that, that fit in that category, everything from ammunition to the weapons themselves. De verhoudingen tussen de VS en China staan al op scherp door het neerhalen van de Chinese ballon boven Amerikaans gebied. Utrechters zijn ontevreden over het aantal clubs in de stad. Maar 1 op de 5 zegt blij te zijn met hoeveel het er nu zijn. Daar wil de gemeente dan ook wat aan doen. In het plan staat dat ze de komende jaren op zoek gaan naar drie nieuwe plekken. Ruim 8000 mensen hebben zich de afgelopen tijd aangemeld als stamceldonor. Deden ze na de oproep van PSV-perschef Thijs Slegers... die acute leukemie heeft en niet meer te behandelen is. Hij riep op, riep op Twitter mensen op zich als donor aan te melden. Een konvooi van 14 vrachtwagens met hulpgoederen van Artsen zonder Grenzen... is het noordwesten van Syrië binnengegaan. De hulpverlening na de aardbeving van bijna twee weken geleden komt in dat gebied erg moeilijk op gang. En het zal niet blijven bij dit ene konvooi, zegt Artsen zonder Grenzen. We zijn vanaf dag 1 zijn we begonnen eh, met het eh, aanboren van onze noodvoorraden in het land zelf. En nu 14 vrachtwagens en dit zal door blijven gaan, want we zijn onze activiteiten eh, verder aan het uitbreiden... omdat de noden enorm hoog zijn in Noordwest-Syrië. Afgelopen week maakte de Verenigde Naties bekend dat de regering van Syrië instemt met de opening van twee grensovergangen met Turkije. Het weer, de laatste motregen trekt weg en vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wordt een grijze dag, maar wel droog bij een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam door de werkzaamheden aan de A9 dit weekend. De weg is dicht vanuit Alkmaar naar Diemen tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Tot 5 uur morgenochtend. Dan heb ik dus over de A9. Die file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer.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 be what she may seem inside her shell. And I hope to last? May comes indeed from shadows of the past that I remember upon your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance." Guns, guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. See, single and free, no fears, no tears, what I want to be.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 Dialing up the numbers I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight You got me spinning and you got me in a twirl.